belde na een tijdje met de mededeling dat hij zijn zoontje niet terug zou brengen. De politie vermoedt nu dat Michiel en zijn vader in Almere zijn, maar weet dat niet zeker. Het jongetje heeft blonde pijpenkrullen en grijze ogen en draagt een trui met een afdeling van Kermit. Ierland krijgt een 70-jarige dichter als president, Michael Higgins. Hij won de presidentsverkiezingen met 57% van de stemmen. Higgins is behalve dichter ook parlementslid voor de Ierse Labour-partij en in de jaren 90 was hij minister van Kunst en Cultuur. Hij wordt de opvolger van Mary McAleese, die 14 jaar president is geweest. In Ierland heeft de president vooral ceremoniële taken. Bij de zelfmoordaanslag van vanochtend in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn 17 doden gevallen. Eerst werd gemeld dat het 13 Amerikaanse militairen en 4 Afghanen waren, maar dat lijkt nu niet te kloppen. De NAVO zegt nu dat bij de aanslag vijf Amerikaanse militairen zijn omgekomen en acht burgers die in dienst waren van de NAVO. Of dat ook Amerikanen zijn is niet bekend. De slachtoffers vielen toen een man zichzelf opblies in een bomauto. Dat gebeurde in het westen van Kabul toen op het moment een konvooi van de NAVO langsreed. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Ajax heeft zijn uitwedstrijd tegen Roda JC gewonnen. Het werd in Kerkrade 4-0 voor de Amsterdammers, die drie dagen geleden in het bekertoernooi ook al van Roda wonnen.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 Please don't leave me asking why. turn it up, man, the streets is watching. Watching. B-boys beatboxing, boom, boom, boom, boom, the beat keep knocking. Just feel the vibe, feeling good and you feel alive. Now feel the drive, lose yourself and get energized. Get energized, get energized, get energized. Lose yourself and get energized. Get dressed, going out tonight. I wanna get out the house, light it up and roll it out. Call my friends and we. Tonight we going out. Look out. Tonight we going out. zaterdagavond. The Ends Night. ZFM's Nightwalk. Nightwalk Radio. Mario Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. This world can seem cold and gray. But you and I are here today And we won't fade into darkness No, we won't fade into darkness Nothing to fear, but fear itself. We'll be okay, just keep the faith Uh. I don't use a cordless microphone to afford them. They don't feel real to me. Me need real woman. Others built on me. You the primer on the line, being green box when I couldn't afford to afford. Clean socks, scooting across the floor in your grandmama house. Hand on your mouth. You yap too much about the penny. I need this mechanic so uncanny. X-Men, X-Men, your ex-boyfriend should thank me that I took you off his hands. No, I can't bring another beach to the sand. And no, I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please. But can you bring a man to his feet when defeat is on repeat and they gon' put this man grandma's on the street?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 De dader werd gisteren opgepakt nadat hij door een scherpschutter van de politie in zijn been was geschoten. Speciale politieeenheden kamden vandaag dorpen in Bosnië en Servië uit en doorzochten huizen.